komt maar niet aan de telefoon. Dan blijf ik steeds hopen, dat jij me niet zult ontlopen. Krijg nou eens even die hond, toe jongen, doe toch gewoon. Geef me antwoord op mijn een lift, omdat ik de bus had gemist. We gingen samen op stap, omdat ik je leuk Daily.